uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Sinds 10 uur trekken er opnieuw onweersbuien met veel regen over het westen en midden van het land. De kans op wateroverlast is extra groot doordat in de Randstad vannacht en vanochtend vroeg al veel regen is gevallen. Later op de dag kunnen er ook in andere delen van het land stevige onweersbuien voorkomen. Verbond van Verzekeraars denkt dat het noodweer van vanochtend in de Randstad een schade heeft veroorzaakt van zo'n 20 miljoen euro. Dat is een eerste voorzichtige schatting. De overvloedige regenval in Rotterdam veroorzaakt grote problemen voor museum Boymans van Beuningen. Water is de kelders binnengestroomd en bedreigt de depots met kunststukken en de zaal met archeologische gebruiksvoorwerpen. Water uit de overstroomde vijver van het museum zoekt zich een weg naar binnen. Omdat meer regen op komst is en de grond verzadigd is, houdt de directie zijn hart vast. De man die gisteren in Utrecht op straat is doodgeschoten... was getuige in een liquidatiezaak. De man van 45 is de tweede getuige in de zaak die is vermoord. Het gaat in een zaak tegen een criminele bende... die wordt verdacht van het voorbereiden van liquidaties, wapenbezit en drugshandel. Minister Ploemen wil het Nederlandse geld dat Artsen zonder Grenzen niet meer aanneemt... gebruiken voor noodhulp in de Iraakse stad Fallujah. Het gaat om een bedrag van 4,3 miljoen euro. Artsen zonder grenzen liet eerder deze week weten geen Europees geld meer te willen. Volgens de organisatie voert de EU een schandelijk beleid door vluchtelingen in acute nood buiten de EU te weren. Het weer, stevige onweersbuien dus en veel regen. Komende uren trekken ze vanuit het westen naar het oosten. Het KNMI heeft daarom code oranje afgekondigd in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. De A5 dan Hoofddorp Amsterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij knooppunt Raasdorp waardoor er een korte file staat.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 Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, Sorry, sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg... dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe. We hebben Lijkt zo leuk, weet je. Überhaupt. Gilles de La Tourette. Met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent. Uh, slager. Eh, mag ik een half pond... Maar genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis. Mm. Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp Komt zo'n beest voorbij. Hoe ze dat hem, hey, gozer. Moet je kijken, joh. Hey, een kangaroo. Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hé, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hé, hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hé, hey, een olifant. Kut. of een Limburger. Hé, hey, Een giraaf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Gro hm? nou. Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zij. Alle Groningers praten met natte zij zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. Hmm. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, chamo. Oh. Must hem kick me aan. Oh, oh. must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal. By far de grappigste taal in heel Nederland. Blijf ik er altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wilt opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Die gaan anders altijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister, luister, luister, luister, luister, Zie ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. <laughs> Dat vind ik zo grappig soms als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat, nou, ik zat laatst op Netflix, zat ik een oude film te kijken. En dat heette eh, een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dat zo binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friesje hebben een... Aan omhoog, anders schiet ik je aan fladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan. Mm, schaatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man? Deze, deze. Überhaupt, mensen kijken. Als ik ergens vrolijk word in dit leven, dan is het wel mensen kijken. Ik moet even vertellen, ik was toevallig een paar weken geleden was ik in een boekhandel. En het is me zoiets leuks opgevallen, moet ik even vertellen. Volgende keer als je in een boekhandel bent, moet je echt even opletten. Nou, echt waar. In een boekhandel staan namelijk alle boeken zo. Dus iedereen in een boekhandel loopt zo door een boekhandel. Als je dat weet, is het te leuk. Echt waar, moet je opletten. Nog eens. Mijn oma. Mijn oma is 89, zo de lijn. En tegenwoordig, mijn oma, als ik haar een verhaal vertel... Het enige wat ze tegen me nog terug zegt is... Ja! Ja! Ja! Oh ja! Ja! Ja! Ja! Maar mijn loodgieter, als ik hem een verhaal vertel, zegt alleen maar... Nee. Nee joh, nee. Nee joh, nee. Nee, nee, nee, nee. Maar laatst was de kraan bij mijn oma kapot. Heerlijke dag, heerlijke dag. Nog iets. Ik was bij Schiphol. Bij Schiphol heb je toch de douanecontrole. En die duurde altijd heel lang. En ik, weet, ik zat in die rij. Ik zat mensen te kijken. En voor mij in de rij stond zo'n hele grote vrouw. Maar zo'n hele grote vrouw. Maar dan met zo'n heel klein echtgenootje ernaast. Nou, dat vind ik wel schattig. Maar dat mannetje, die praatte heel vreemd. Die praatte heel nazaal met een klein sisje. Nou, ik kan redelijk imiteren. Ik denk, die stem gaat me lukken. Ik ben de wc. Vijf minuten op die stem geoefend. Teruggekomen. Vlak waar die mevrouw gaat staan. Nou, schatje, je hebt wel een hele dikke reet gekregen. Bam! Heerlijk, heerlijk. Maar het mooiste geluid op Schiphol... voor alle mannen in deze hele zaal... dat blijft toch wel dit... Well, I can remember like it was only yesterday. Love was young and foolish, like a little child at play. But oh, how lovers change. I never dreamed out easily. For now, I'm just a shadow of the boy I used to be. Oh, yeah, yeah about my love. It will be about a man who was torn in half, about his hope and ambition, wasted through the years. The pain will be written on every page and tears. Oh, when I write, when I write the book, oh, when I write the book about my when love, when I write the book about my love, I was a fool to myself when I kept on running around and I fared a little better when I tried settling down. Maybe some magic moments heaven known, but not for long. For all too soon, the magic was in a moment gone. Oh, yeah, yes. And when I write the book about my love, a heartbreaking story of bad love and love. When I get down on the pages, all I felt, it will make the heart so good. I dress so snappy, two tone shoes on my feet, big old smile on my face as I move, move, move around over the place. But now I'm down a heel and my complexion is bad because my love of life is sadder than sad. But when I write the book about my love, it'll be a pop publication, tougher than tough. When I get down on the pages. en denk je dat eh, vroeger eh, veel deed met Dave Edmonds. En uh, dit was een liedje van zichzelf. Rockpile dus, When I Write the Book. En daarvoor natuurlijk een hilarische conferentie van de man die ik nog steeds mateloos bewonder. Jochem Meijer. geweldig. En het wat we van hem draaiden, dat ging over Nederlandse dialecten. Jawel even kijken op de klok. Ja, we gaan uh, eh, zo meteen eens even kijken of er nog een vrijwilligersvacature van de week is. Eh, nog één plaatje. En... Eh, I still love you. I still want dat is Chris Isaac. San Francisco Days. Don't hang up and say goodbye. Walking on the beach last night, hoping things would be alright. But later, lying on her bed, it's you I saw instead. Thinking of the one I love. You know what I'm thinking of. San Francisco days, San Francisco nights. I met a girl in Mexico and should have told her then I know that I still think of you. We never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you. I still want you. I still need you. Don't hang up and say goodbye. street and feeling my heart skip a beat to see someone that looks like you. I guess that I'm not through dreaming of the one I love. You know what I'm dreaming of. San Francisco days, San Francisco nights. I'm headed for that golden gate, hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming. disco nights, San Francisco days, San Francisco nights, San Francisco days, San Francisco nights, San Francisco, San Francisco, San Francisco nights. San Francisco, San Francisco. ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. De vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Reageer via www.vip-zandvoort.nl Ja, ja, we hebben weer een hele leuke vacature. En dan vooral voor jeugdigen eigenlijk. Want het is, eh, deze vacature eh, wordt vermeld in het kader van User Talent. En dat is voor jongeren die iets voor een ander willen betekenen. En zij doen deze week een oproep om met iemand te wandelen in een rolstoel. En eh, wil je nou iemand zo'n heerlijke wandeling bezorgen... Eh, ben, je, ben je sterk? Ben je goed met ouderen? En hou je van wandelen? Dan zijn de mensen van Use Your Talent op zoek naar jou. Ze zoeken enthousiaste jongeren die het leuk zouden vinden... om gezellig een wandeling te maken met iemand in een rolstoel. En dat kost natuurlijk wel enige kracht... want een rolstoel duwen kan best zwaar zijn. Nou, de dagen en de tijden zijn in overleg... dus je kunt zelf kijken wanneer je zou kunnen. En ook als je geen ervaring hebt nog dan kun je contact opnemen... zodat de organisatie samen eens een keertje met je kan oefenen... Eh, met het wandelen van iemand in een rolstoel. Nou, deze, deze vacature is bedoeld voor jongeren vanaf 13 jaar... Eh, er is, eh, het gaat dus om de begeleiding en ondersteuning. Onder die noemer valt de vacature. Eh, informatie over deze vacature kun je straks terugvinden uh, op de Facebook-site van Zandvoort Lunch. Want daar ga ik hem plaatsen. En je kunt de vacature natuurlijk ook vinden op de website van vip-zandvoort.nl. En mocht je geïnteresseerd zijn, kun je contact opnemen met Floortje Valk onder telefoonnummer 06 363 00 809 of via eh, de e-mail en dan moet je schrijven naar f.valk met een v. Apenstaartje plus.zandvoort.nl Maar je kunt natuurlijk ook altijd even langsgaan bij het pluspunt. En het pluspuntgebouw vind je aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort. Nou, reageer, want er zitten heel veel mensen te wachten... die gezellig eens lekker naar buiten willen en het zelf niet kunnen. Heel veel succes! Dit weer? <laughs> Juist. Het is voorlopig even een paar uur droog hoor. Volgens eh, de radar. Ja, ja. Vanmiddag laat pas weer hè? Ja. Maar goed, dat horen we straks in het nieuws wel. Hè? Niet waar? Ja, ja, ja, zo Ga ik er weer alles over vertellen. Heel goed. Dit is Bob Dylan. Thunder in the Mountain. Thunder on the mountain and it's fires on the moon. The ruckus in the alley and the sun Today's the day you're gonna grab my trombone blue. Well, it's hot stuff here, and it's everywhere I go. I was thinking about Alicia Keys. Couldn't keep from crying when she was born in Hill's kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Lisa Keys could be. I've been looking for her, even clear through Tennessee feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Don't forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. something bad. is what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchfork's on the shelf. For the love of God, God take pity on yourself. Dat Thunder in the Mountains. Zo heette het. Nou, eh, er was ook donder in de duinen. Dus wat dat betreft... Dit is Hozier. Chasing memory of it still. Of every cheer. Chided by the silence of the hush sublime. Lying to the purpose of the brute divine. But you and mine. Staring in the blackness at some distant star dingen tegelijk doen. Dat gaat niet goed. Concentratie. Wat zei je nou? Concentratie. Oh. Nou, dit was Hozier en dat we dat heette Better Love. En eh, dat kwam uit de film, uh, Led of dat komt uit de film Legend of Tarzan. Dus de legende van Tarzan. Daar komt het uit. en het zal waarschijnlijk weer een nieuwe Tarzan film zijn, denk ik. Ga ik vanuit, zomaar. En uh, dan was dit dus de original motion soundtrack. Jawel! En dan nu... Oh, kijk hoor. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, inderdaad. Een eh, kleine update eh, van het regionale nieuws van 23 juni 2016. Gisteren is een fietser aangereden op de kruising Tolweg Dr. Gerkenstraat. Het is op dit moment nog niet bekend hoe het is gebeurd en hoe het met de fietser is. Feit is wel dat er regelmatig bijna aanrijdingen en daadwerkelijke aanrijdingen plaatsvinden op deze kruising. Ook is gisterenmiddag in de Haltestraat een vrouw van achteren aangereden door een auto die haar niet gezien had. De vrouw liep op het trottoir, moest even voor een eh, terras wat uitgestald stond... een stapje naar links doen, waardoor ze met één voet op de rijbaan kwam... en meteen werd ze aangereden. De vrouw heeft er een dikke enkel aan overgehouden. Ze is wel erg dicht op de stoep gereden dan. Ja, dat, eh, en hij had er niet gezien, volgens zijn zeggen. Ja. Maar dat kruispunt hier, dat is inderdaad een drama. Ja, moet hoe, echt, ze dat, eh, hoe, hoe, ze dat zou hebben kunnen construeren, dat snap ik echt niet. Nou, ik snap het wel, maar het wordt hoog tijd om het te evalueren en aan te passen. Want eh, het, gaat vandaag of morgen is een keertje heel vreselijk fout. Nou, het is al fout gegaan. Nou, gisteren alleen al gereden. En dat nou, gebeurt vaak genoeg. Dus. Er zijn er vaak mensen aangereden. Net is onze collega bijna weer aangereden met, met zijn scooter. Wie? Rob. Oh ja? Ja, die is ook bijna aangereden oh, net. Oh, wat erg. Ja, dat is ook erg. Stel je voor dat het echt gebeurd was. Ja. Ja. Dat is heel erg. Ja, natuurlijk. Ja, het is, inderdaad een rot, een rot kruispunt. Want de, auto's moeten stoppen. Maar de fietsers niet. Hmm. Dus als je daar aan komt rijden en je, je, je komt vanaf zeg maar, de kost verloren af, vanaf de rotonde. Ja, dan moet je, dan moet je dus doorrijden als automobilist... om de, de stoppende auto's van de Gerkenstraat niet te, niet te hinderen. Ja. Maar tegelijkertijd kan er wel een fietser voor, of een scooter voor je... Ja, daar moet je weer op bedacht zijn. Ja, daar moet je dan weer voor stoppen. Het is een hele... Eh, op, dat, op dat ene rottige kruispuntje is het een hele aaneenschakeling van oppasmomenten... voor iedereen eh, die, zich daar bevindt. En, en ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment het overzicht verliest... en iemand uit het oog verliest. Ik zou zeggen, uit praktische overwegingen... iedereen die dus vanaf de Gerkenstraat komt, gewoon een verplicht stoppen. Dat zou de oplossing zijn. Dan kan het verkeer gewoon vanaf de straat, zeg maar... dat kan gewoon doorrijden, de tolweg op... En eh, eh, stoppen gewoon. Dit, dit lijkt me veel, is veel slimmer. en veel makkelijker. Of een klein rotondetje maken. Ja, dat kan ook. Maar ja, dat kost weer geld. En, en een stopbordje neerzetten. Dat valt Mensenlevens kosten ook geld. Ja, maar goed, een stopbord neerzetten, dat helpt natuurlijk ook wel. Nou ja, goed. Wij vragen gewoon aan de gemeente. Kijk er nog eens even naar. En, uh... Evalueer dat eens even, gemeente. Ja, ja, ja, ja, en pas het maar aan, want het werkt niet zo goed. Nee. Nee. En eh, we hebben geen zin om iedere keer die gewonnen hier de trap op te zeven. <laughs> nou, we gaan verder. Doe maar. Vanavond eh, gaat er een extra raadscommissie zijn eh, over het onderdeel sociaal domein van de jaarrekening 2015 in het gemeentehuis. Dit onderdeel is met vertraging tot stand gekomen en de accountant komt een toelichting geven. Dan een berichtje uit Hoofddorp. De politie is sinds vanochtend in Hoofddorp op zoek naar een man met een infuus in zijn arm. Het is toch niet hè? <laughs> of Hans, dat kan ook Of Hans, ja, dat kan ook nog. <laughs> <laughs> Oh god. Nee, maar goed. Eh, eh, eh, we weten dat, dat, het, dat zij het niet kunnen zijn. Nee. Want de, de blanke man van 40 jaar oud is naast het infuus ook te herkennen aan tatoeages in zijn gezicht. Oh nee, dat kan en, Nee, precies. Een ontbloot bovenlijf en een blauwe Adidas broek met gele strepen. Nou, nou dat kan helemaal niet. Nee, die heeft Hans niet, hè? Cora ook niet, volgens mij. Nee. En hij zou op zijn sokken lopen. En Mocht u iemand zien die aan dit eh, signalement voldoet... Eh, belt u dan alstublieft met 112. Ehm, wil je e-books lezen op je tablet? Of heb je vragen over je tablet? Kom dan naar het Zomer Tablet Café op vrijdag 1 juli tussen 10 en 12 in de bibliotheek Zandvoort... in het Louis-Davids Carré nummer 1. Want daar staan enthousiaste en deskundige mediacoaches voor je klaar om je handige tips en trucs te leren. Daarnaast kun je, kan je ervaringen delen met andere tabletgebruikers. Eh, je kunt nu heel gemakkelijk e-books lenen trouwens met je bibliotheekpas. Maar hoe dat precies werkt en hoe je een account moet aanmaken... kan je allemaal mooi vragen in dat zomertabletcafé. De toegang is gratis en je mag gewoon zo binnenlopen... maar je moet wel je eigen tablet meenemen. Nou, meer informatie kun je vinden op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Dus 1 juli tussen 10 en 12. Wat heb, je gehoord? Ik heb gehoord dat Mozes ook komt. Mozes? Ja, die weet niet meer hoe ze stenen Met tafelen stenen werken. <laughs> oh, oh, oh, oh. Nou, zet maar gauw het, eh, het weerpraatje op.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 Tja, afgelopen nacht kwam het tot stevige regen- en onweersbuien. En ook vandaag hebben we daar vanochtend heel wat last mee gehad. De buien trekken in activiteit afnemend naar het oosten... en geregeld eh, komen, komt de zon tevoorschijn. Het zal wel drukkend warm aanvoelen met weinig wind en temperaturen die zomaar kunnen oplopen naar de 27 of 28 graden. Nou, later vandaag en vanavond krijgen we opnieuw te maken met stevige regen- en onweersbuien. En deze buien kunnen opnieuw in korte tijd veel regenwater opleveren... en ook gepaard gaan met hagel- en windstoten. Vanavond en vannacht dus nog enkele regen- en onweersbuien. Maar geleidelijk trekken de buien naar het oosten weg. De temperatuur wordt niet veel lager dan een graad of 19. Morgen is er in de ochtend nog kans op een regen- of onweersbui... maar geleidelijk blijft het in onze regio droog... met een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zon. De wind gaat vanuit het westen waaien... en met een temperatuur van 22, 23 graden en later op de middag nog wat lager is het gewoon heerlijk aangenaam. En tot zover het eh, weer door eh, Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie Het liedje van de zon. Ever Seen the Rain. Kijk naar buiten, dan zie je het toch? Het is droog hoor. Oh, is droog. Oh. Ja. <laughs> Credence Clearwater Revival was dat. En eh, dat was het liedje van de Sidekick. Waarom eigenlijk? Eh, heb je dat nou gedaan vanwege de regen? Nou, of hebben, jullie, hebben jullie die afgelopen maand al niet gedraaid? Precies. Oh. We, hadden, we hadden maandag, omdat het toen ook zo verschrikkelijk regende... hebben we alleen maar nummers gedraaid die met regen te maken hadden. En dit was er eentje eigenlijk. Daar zijn we toen niet aan toegekomen. Maar ik vind het ah. gewoon best een, een, een mooi nummer. Ja, het is een eh, gek nummer. Ja. en, en, zeker de moeite waard om eens een keer te draaien. Ja. Ik was er blij mee hoor, nou. dat je het voor me gedraaid nou, hebt. Ja, doe ik wel hoor. Ik maak jou graag zo, blij. Hij is zo lief. Hè? Ik maak jou zo graag blij. Ja. <laughs> nou, zet nou maar weer de volgende op. Want... Remember your eyes, they're deeper than time. Say a love that won't rhyme without words. So now. ongelooflijk. En dan, dan zetten ze het nog in, in, een, in een remake ook op, de, op, op die eh, troep. Maar goed, ik heb toch de originele weten te vinden. En eh, dit is een hele bijzondere plaat hoor, dit wel. Dat moet je even goed... Dit is een hele bijzondere plaat. Ja, heel bijzonder is hij. Dat, dat ook nog een keer. Heel bijzonder, moet je horen. Moet je horen. want ik ben zo in Ik weet niet Yes. <laughs> hij doet het niet, verdorie. Nee, maar jammer hè. Ja. Dit niet voor bruinboon. Ja, nee, maar hij moet het doen. Even kijken. Nou, ik, vraag me soms wel eens af met die mannen... voor wie ze nou eigenlijk radio maken hoor. Wat, voor onszelf. <laughs> ze, staan, ze staan op de swingen met z'n tweeën gek te doen. ook. dat mag toch? We zijn vrolijke heerlijk, Wij zijn aardige mensen. We zijn vrolijke mensen. Ja, ja, ja. Ja, dat komt wel. Oh, dat moet gewoon. Lieve vrouw. Kijk hoe of je dit. Dan dus mirakel, ben Zul je nou willen? Ik weet niet van Brollebon. Nooit, nooit, nooit. Dit is de trek waar Bartje wel voor bidt. Bart van der Meer. Maar nou, dat gaat hij gebruiken in zijn programma hoor. Ja. dat gaat hij gebruiken in zijn programma. Maar dat mocht ook, heb ik ook gezegd.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 Dat moet dit iets heel anders hebben. Nou weet ik het helemaal niet meer. Nou ja, um, How I Get Over. Laten we die maar draaien. En dat is van Reef. Bart van der Meer. <laughs> ja, nou, oké. Okay. Uh, uh, ja, Reef was dat. En eh, het nummer dat heette How I Get Over. Nou, nog één kort plaatje, jongens. Die ik net al wilde draaien. If we are only friends, why do you kiss me like you do? if we are only friends? Why do you haunt me all night through? Do the words I love you never come to your mind? Don't you know I love you? Or is love really blind? And every time we dance, when there is starlight up above. I wonder if by chance you will discover this is love. Could we be as happy as we both seem to be? Could we be so happy? only friends. Why don't you dance with someone new? And when a party ends, why do I always live with you? There's a happy ending, but on you that depends. And until you tell me. still very good friends. Ja, en dat was dan Françoise Hardy. En uh, dat, dat heette Only Friends. En eh, dat was een Franse zangeres die Engels probeerde te zingen. Eh, ja, die Charles Navour heeft dat ook geprobeerd. Ja, dat is het. Maar ja, jongens, uh, is Dolly nou? We moeten afsluiten. Het is klaar. Dolly. Eh, het is klaar. We zijn, eh, we zijn er klaar mee. Het is helemaal over. We zijn, eh, het is gebeurd. Ja. Nee, nee. ja, het is helemaal klaar. Shit je nou. Ja. Onze traditionele donderdag afsluiter, hè? Nog een weekie. <laughs> Zullen we een beetje gaan missen, donderdag. Ik zie, ik zie je toch uh, eh, 2 juli weer in Zandvoort. Toch? Ja, ook dat. Ja, ook, ja natuurlijk. Ja, eh, ja, ja. Dan heb je een optreden, hè? Ja, zijn we er weer, hè? Ja. ja. Beter weer is er nu, hoop ik. Dat hoop ik voor jou ook. Ja, nou, wij, staan, wij, wij, staan droog. Ja, jullie staan droog. Maar als je voor niemand staat te spelen, is het ook niet leuk. Nee, is ook niet leuk. Nee, iedereen nou, zit. Ik heb, het, ik heb het in de jaren tachtig wel eens meegemaakt. Ja. Nog bij de Bastille voor. Ja. Dat we, dat, het, dat we nog de enige act waren op zondagavond die speelde. Was het ook van de pokken weer. Dus ja. ik heb daar nog ergens videoopname van. Ja. En toen stonden we echt te spelen voor een hele halte straat met paraplu's. Maar ze stonden er wel. Ja, mooi hè ze stonden er wel. Ja, dat, ja dat, heb je met een band eh, met jullie reputaties. Ze stonden er wel. En dat, was heel leuk. En eh, ik, ik kan me ook herinneren dat wij toen Riders on the Storm gespeeld hebben van The Doors. Ja. Met een live onweer. <laughs> Dat was echt zo. Die, die, klappen, die, nou ja, ze kwamen niet precies op tijd. Maar we stonden dat nummer te spelen en het onweerde echt was levensgevaarlijk eigenlijk wat we stonden te doen. Maar ja, we gingen gewoon door, Kan ons het schelen. En er, er waren echt van die onweersklappen die we vannacht ook gehad hebben. Dat eh, wil je wow. niet weten. Dat was echt geweldig toen. De show must go on. Ik denk, dat, dat, ik denk dat dat nu zo'n 36 jaar geleden is. Zo. Ja, nog bij eh, Jaap en Han, hè, bij de, bij de Bastille toch voor. Oude Zandvoorters weten dat nog wel. Was dat niet de kipkokerij toen? Nee, nee, nee, nee. nee was dat toen al de Bastille? Dat was al de Bastille. Ah, oké. Ja. Dat was tijdens toen Jazz Behind the Beach. Alleen wij speelden geen jazz. <laughs> Bijna goed. niemand trouwens. <laughs> Maar goed, we gaan, eh, we gaan afsluiten. Dol, dit was hem. Zometeen Matchbox met eh, Bart van der Meer. En eh, ik hoop dat u het leuk gevonden hebt. En ik ben er weer aanstaande dinsdag. Ja. En ik maandag. En jij maandag. Ja. Nou. Tot dan.